Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nederland doet er alles aan om Turkse Nederlanders die Turkije niet uit kunnen te helpen. Dat zegt minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Volgens bronnen van de NOS geldt voor zeker 10 en mogelijk 100 mensen in Turkije een uitreisverbod... omdat ze kritisch zijn over president Erdogan. Koenders zegt dat hij het verbod op hoog politiek niveau heeft aangekaart bij Turkije. De politie heeft het supportershome in het stadion van FC Twente doorzocht... tijdens de slotfase van de eredivisiewedstrijd tegen PSV. Daarbij zijn drugs gevonden. Eerst vroeg de speaker aan alle bezoekers om de grolsvesten te verlaten. Later bleek dat het alleen om het vak bij het supportershome ging. De zoekactie leidde tot agressie bij sommige supporters. Die gingen op de vuist met de politie en de ME. De wedstrijd Twente-PSV eindigde in een gelijkspel. In de grolsvesten werd het 2-2... Daarmee heeft PSV de kansen op de landstitel verspeeld. En eerder op de avond won Roda JC thuis van Pek Zwolle. In Kerkrade werd het 2-1. Rosheuvel maakte het winnende doelpunt voor Roda in de 89ste minuut. De Amerikaanse regering bekijkt de mogelijkheden van militair ingrijpen in Syrië... als reactie op de gifgasaanval van dinsdag. Daarbij kwamen tientallen burgers om het leven. Volgens president Trump is Assad verantwoordelijk voor de aanval. Minister Mattis van Defensie zou de mogelijke reacties van de VS later vandaag met president Trump bespreken in Florida. Trump is daarvoor overleg met de Chinese president Xi. Informateur Schuppers heeft koning Willem-Alexander bijgepraat over de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Vandaag zijn de echte onderhandelingen met VVD, CDA, D66 en GroenLinks precies een week bezig.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 Welkom terug bij Pixel Radio Show 1223 hier op CFM Zandvoort. En we gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwe muziek met een, nieuwe artiest. Ja, Carl Borden met zijn uh, nieuwe album Breath van het label Real Music. Thank you very much for sending. En ehm, ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar eh, Carl. Ik heb nog geen gelegenheid eh, gehad om zijn muziek eh, te luisteren. Dat is altijd wel spannend. Ik houd het voor mezelf ook altijd een beetje spannend. kan mij het schelen. Ehm, wat gaan we doen? Uh, nou, daarna nog veertien andere werkjes. Met heel veel, ehm, nou heel veel, maar in ieder geval bij de nodige artiesten de station ID's, zo noemen ze dat in radiotermen. Dan spreekt een artiest een stukje tekst in voorafgaand aan zijn muziekwerkje. Dat is altijd wel leuk. En ehm, ja, daar ben ik altijd wel trots op dat al die artiesten dat eh, voor mij, voor Peaceful Radio, gedaan hebben. Peacefulradio.info, daar kan je het allemaal vinden, de playlist. En dan weet je het ook over welke artiesten ik het allemaal heb gehad. Ik eh, wens je heel veel luisterplezier. Star Parodi, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com.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 You're listening to Peaceful Radio. Ta'amu ana anaro re ehiati ta, Wahine mai tai hujira. Ta'amu ana anaro re ehiati ta. わひねまいたいふちらいMama ketahito kovere kovere no atue Mama ketahito kovere kovere no atue tirar.